uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Vleesfabrikant Offerman heeft nu alle vleeswaren teruggeroepen... vanwege de listeria-besmetting. Gisteravond werd door het bedrijf in Aalsmeer... al een groot deel van de verkochte vleeswaren teruggehaald. In totaal wordt nu 300.000 kilo vlees teruggeroepen. Door de besmetting zijn de afgelopen twee jaar drie mensen overleden... en kreeg een vrouw een miskraam. Minister Bruins noemt de situatie bij het vleeswarenbedrijf ernstig... Hij zegt dat Offerman pas weer open mag als er genoeg garanties zijn dat er veilig geproduceerd kan worden. Op Curaçao hebben twee mensen zich bij de politie gemeld... die ervan worden verdacht dat ze een Nederlands meisje hebben beroofd... vastgebonden en in zee hebben gegooid. Het gaat om een man van 29 en een vrouw van 33. Ze melden zich bij de politie kort nadat er beelden waren verspreid. Het meisje overleefde het omdat ze in ondiep water was gegooid, zegt de politie. Het incident was op 25 augustus. Het meisje werd eerst gedwongen om te geld te pinnen... waarna ze werd vastgebonden en in zee werd gegooid. In de Italiaanse stad Trieste heeft een man op een politiebureau... twee agenten doodgeschoten. De schutter zat samen met zijn broer vast op het bureau... na het stelen van een scooter. De dader had toestemming gekregen om naar de wc te gaan. Daar pakte hij het wapen van de agent die, hem op, die op hem moest letten en begon te schieten. De twee broers probeerden vervolgens te ontsnappen, maar dat lukte niet. De Italiaanse president Mattarella noemt de moorden barbaars. De film Dirty God heeft op het Nederlands Filmfestival... een gouden kalf gewonnen voor beste film. De film kreeg ook twee kalveren voor beste regie en beste muziek. De Engelstalige film van Sasha Polak gaat over een Britse vrouw... die door haar ex wordt verminkt met zuur... Beste actrice werd Melody Klaver. Marcel Musters kreeg de prijs voor beste acteur. Het weer vannacht opklaringen. Lokaal kan mist ontstaan bij 2 tot 6 graden.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 Don't look behind, we will be feeling safe. This world's insane, now run away. And when we reach that place precious soul where I leave it all alone. Cause I don't know how much time we have. That's the runaway life across the vine and take you out of the shiver.